Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Los Angeles. De meeste prijzen waren voor The Shape of Water. De film kreeg de Oscar voor beste film, art direction en originele muziek. En Guillermo del Toro kreeg de Oscar voor beste regisseur. De prijs voor beste acteur ging naar Gary Oldman... voor zijn rol als Winston Churchill in Darkest Hour. En Frances McDormand was de beste actrice... voor haar rol in de film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Stef Blok wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Dat meldt de Telegraaf. De VVD'er zou Halbe Zijlstra opvolgen, die was opgestapt... nadat hij had gelogen over een bezoek aan de Russische president Poetin. Blok was in het vorige kabinet minister voor Wonen en Rijksdienst... en later minister van Veiligheid en Justitie. Volgens de krant wordt Blok vrijdag beëdigd. UNICEF zegt goede hoop te hebben dat er vandaag hulpgoederen gebracht kunnen worden... naar de Syrische regio Oost-Ghouta. De rebellenenclave zitten 400.000 mensen vast... door de aanhoudende beschietingen en bombardementen door het Syrische leger. Van een dagelijkse gevechtspauze is nog niets terechtgekomen. Het aantal Nederlandse gemeenten dat het initiatief steunt om statiegeld uit te breiden tot blikjes en kleine petflessen is toegenomen tot bijna 200, meldt Trouw. In januari hadden zich 29 gemeenten aangesloten bij de zogeheten statiegeldalliantie. Door statiegeld op blik- en petflesjes neemt het zwerfafval drastisch af, zeggen onderzoekers. Op 15 maart debatteert de Tweede Kamer over het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Het weer vrijwel overal droog, met nu nog temperaturen rond het vriespunt en kans op gladheid.